NOS Nieuws van 6 uur. Dit is Jeroen van het NOS Journaal. De Britse politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de man die gisteren de aanslag pleegde bij het Britse parlement. Het is de 52-jarige Galit Massoud. Hij werd geboren in het Engelse Kent. Massoud werd gisteren zelf gedood door de politie nadat hij tientallen slachtoffers had gemaakt. Drie van hen zijn overleden. Er liep geen onderzoek naar Massoud vanwege terrorisme. Hij was wel in beeld bij de autoriteiten, maar er was geen reden om aan te nemen dat hij een aanslag zou plegen. In het centrum van Antwerpen is vanochtend een man opgepakt... die met hoge snelheid door de winkelstraat De Mer had gereden. Voetgangers moesten opzij springen om de auto te ontwijken. Toen militairen de auto wilden controleren... ging de automobilist er opnieuw vandoor... en werd verderop tegengehouden en opgepakt. De verdachte is een Fransman van Noord-Afrikaanse afkomst. In zijn auto lagen messen, een vuurwapen en andere wapens. Vanwege het incident worden extra agenten en militairen ingezet... op drukke plaatsen in Antwerpen. Vanmiddag is de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. De 150 leden legden de eet of de belofte af. 71 van hen zijn nieuw. Volgens Kamervoorzitter Ariep is er door de aanslag in Londen... een donkere schaduw gevallen over de verder zo feestelijke dag. Ons hart gaat uit naar de collega's in Westminster en het Britse volk, zei ze. Het OM heeft tot drie jaar celstraf geëist tegen zeven mannen en drie vrouwen. Ze werden vorig jaar aangehouden in een onderzoek naar synthetische drugs, waaronder crystal meth... In een loods van een van de verdachten vond de politie twee ton aan contant geld. Dat zat in koffers die bewaakt werden door drie krokodillen. Rusland kan toch meedoen aan het Eurovisie Songfestival in Oekraïne. De Russische inzending Julia Samoilova kan door een Oekraïns inreisverbod niet fysiek aanwezig zijn bij de halve finales in mei. Maar haar optreden zal nu op een videoscherm worden geprojecteerd. Het weer vanavond en vannacht droog en helder. Minimumtemperatuur in het Middenland rond het vriespunt. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog en dan wordt het 12 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De files in de Randstad met veel vertraging zijn te vinden op de A7 van Horen naar Zaandam. Bij knooppunt Zaandam 5 kilometer. Vertraging zo'n drie kwartier. heeft te maken met een autobrand op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Ozaan. Daar staat 8 kilometer file. Er is nog altijd maar één rijstrook open, vertraging daar ruim een uur. Op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen eh, de Alfred Watergraafsmeer en Knoop het Koenplein, 11 kilometer, kost je zo'n drie kwartier. a 15 van Europort naar Gorkum. Bij Knoop het Ridderkerk rijdt het langzaam over 20 kilometer, kost je ruim een half uur. En verderop op de A15 richting Nijmegen bij Wadenooien, 9 kilometer na een ongeluk.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 Rond kwart over zes de top 5 games. Rond half zeven eigenlijk de dieren van de week. Namelijk Appie en Deka. Om kwart over zeven hebben we het weer. Om 7 uur hebben we een kleine pauze, want dan komt het nieuws er even tussendoor. Om kwart over 7 de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En om half 8 de top 5 films. Ja, en natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Zoals deze van Ed Sheeran. En Shape of You. Je luistert dus naar CFM Jong Zandvoort nog tot en met 8 uur.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 Op nummer 4 staat The Legend of Zelda, Reef of the Wild. Op nummer 3, Ghost Recon, Wildlands. Op nummer 2 staat Grand Theft Auto 5. Deze week op nummer 1 het duurste spel ooit gemaakt. Horizon Zero Down. Dan gaan we verder met de muziek. Hier is Ronnie Flex. En Frenna met energie. ik ben beter, Been op de grond, ik ben altijd bij je. Soms ben je mijn broertje, en het als heel kleine. Soms zou ik je vast in de slechte tijden. Je bent niet meer van hem, nee, je bent van mij. Alles wat ik zeg is waar. Ik knap al mijn moed bij jou want je bent mijn mami. Ik stap in bal, man, want ik ben je papi. Love, don't cost the thing, anders was ik failliet. Zie ik bad things van road. Nu heb ik bad things on hold. You're not no, they come and go. Dus het is oké, okay, wat we een Want je weet, ik gloe al lang, lang, lang tijd. En ik ben wie ik ben, nog niet wie ik kan zijn. Hart van goud, die kan niet verbrand zijn. je kom je langs mij, want je bent niet meer van hem, nee, je bent van mij. En alles wat ik zeg is waar. and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down there We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better Let's show them we are better. We are staying in Paris to get away from your parents.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 If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are. Show them. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. You staying in Paris. You feel helpless and you're looking to the sky. Some people would say to accept defeat. What if this is fate? Then we'll find a way to cheat. Cause oh, oh, oh, oh we'll say a little prayer. That door oh, oh, oh, if the answer isn't fair, no, you can call on me.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 Namelijk twee hele aparte namen. Nou ja, Appie en Deka. Ja, ik weet niet hoe, hoe ze ooit op die naam zullen zijn gekomen, maar goed, maakt ook niet uit. Appie en Deka zijn twee zussen van 11 jaar. Ze zijn bij het asiel eh, gekomen omdat de eigenaar niet meer voor ze kon zorgen. Voor beide een heel eh, verdrietige situatie dus. Het zijn aanhankelijke lieve dames die echt samen een huisje zoeken. Ze zijn een klein hondje gewend. Dit gaat ook goed. Ook willen ze met de tijd eh, graag lekker naar buiten kunnen... Wie heeft er genoeg liefde en aandacht voor die twee lieverds? Ga even naar Dierenthuis Kermeland, 5 te Zandvoort. Of bel 7 op 023 571 3888. 023 571 3888. Je hoort nu Shane en Taylor Swift. And I don't wanna live forever.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 You're the Jack Jones, and you don't know me. Het is inmiddels alweer kwart voor zeven. Okay. Weerbericht. Morgen zijn er eh, opnieuw flinke perioden met zon. Het blijft eh, opnieuw droog en bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind stijgt de temperatuur wederom naar een graad of 12 à 13. Na nou, morgen blijft het droog met na zon aanvankelijk ook wolkenvelden. Na het weekend zal het eh, aandeel van de zon verder toenemen. De wind blijft uit het noordoosten waaien en de temperatuur wordt daardoor niet veel hoger dan 11 à 12 graden. Dat was het weer. Zie het it doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally. come for me. Never gonna not, not hit by your love, and it's just to me. And every time you hit my phone, you say you need company. Oh, uh, I'm a run up on you. I'm a run up on you. I'm a run up on you. I'm a run up on you. I'm a run up on you. I'm a run up on you. I'm a run up on you. I'm a run up on you. I'm a runner boy. I'm a runner boy. Girl, you used to being quiet till I brought that loud. You say your dollars is a mountain, and your mama your accountant. You watch your figures, you a big deal. Got your fresh prints and a big wheel. Polo mink coat, that's a big kill. Put you on a phone like a windshield. I'll admit I'm wrong, but I know that you gon' come for me. Yeah. Never gonna not, not hit that. Your loving is just too me. And every time you hit my phone, you say you need company. Uh, I'm a runner boy. I'm a runner boy. I'm a runner boy. I'm a runner boy. I'm a runner boy. I'm a runner boy. I'm a runner boy. I'm a runner boy. I'm a runner boy. Yo, I'm a runner boy. Major keys, I'm the boss. Don't Griselda go off? Left from the loft and went to Bergdorf. Most of these dudes is really quite soft. 45 special, this is my cloth. About to drop an album, this is my fourth. I don't put sugar in my spaghetti sauce. Drop a freestyle and get these hoes perched. Fire burn, they up your man These girls, when my girls get right. Is this another day? Let your light shine bright. Ain't none of them in your life. Chain pan like and walk code. Just link with some hot girl out a road. Trim me up the way small, pretty boss wine. Rolex, not the pan on my dirty girl tie. Yo, I told him pull up on me, faster than Danica. That's on the lawn, trying to blow him like harmonicas. He call me queen, he know Nicki is the moniker. He wanna mix between Hillary and Monica. I switch it up, I switch it up. Uh. Rip the beat, and I, I stitch it up. Traveled and I bounced up all Sinead, sir. Barbie, I link up, major laser. I'm a renegade.